Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dan net wel met het NOS journaal. De Roermondse ex-wethouder Van Rij wordt ervan verdacht dat hij zich heeft laten omkopen door een bevriende projectontwikkelaar. Bronnen binnen justitie bevestigen dat aan NRC Handelsblad. Er was tot nu toe alleen sprake van de schijn van belangenverstrengeling. Van Rij trad vorige week af als wethouder en Eerste Kamerlid. Kickbokser Badr Hari heeft zakenman Koen Evering geslagen omdat die Estelle Kruif beledigde. Dat zei de advocaat van Hari tijdens de proforma-zitting in Amsterdam. Volgens zijn advocaat ging het om een corrigerende tik. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. Hij zit in voorlopige hechtenis. In de dagvaarding staan negen zaken waarvan acht te maken hebben met geweld. De poging tot doodslag op Koen Everink was in juli tijdens het dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena. De Anne Frank Stichting heeft een collectie brieven en foto's van Otto Frank uit de jaren 50 kunnen kopen. Otto Frank, de vader van Anne Frank, correspondeerde met een acteur die in Amerika woonde en zich voorbereidde op zijn rol als Otto in een toneelbewerking van het dagboek van Anne Frank. In de briefwisseling staat veel informatie over de periode dat de familie zat ondergedoken. In de Tweede Kamer komt een borstbeeld van de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat ze werd geboren. Het beeld wordt over anderhalve week onthuld door Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Klompé werd in 1956 minister van Maatschappelijk Werk voor de KVP. Ze heeft onder meer de bijstandswet tot stand gebracht. Dat was in 1963. Het borstbeeld komt te staan bij de Marga Klompé-zaal. Het weer vanavond buien, vannacht in het binnenland droog.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 Vandaag alweer 2 november. 16 stuigers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en ook nog eens 4 nieuwe binnenkomers. vier platen die deze week niet gehaald hebben zijn van Nicky Minaj, Pound the Alarm... Oval City, Collier, Jepson, The Good Time... Major Laser, Get Free en Alex Cardino, Chinatown. Een goede week voor Adele. Ze komt er straks aan met Skyfall. 13 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. Greyless Walls en Greyless Come Back Down. Zakt 12 plaatsen, daarmee de snelste daler. Langs genoteerd Will.i.am, Eva Simons, This Is Love. Alweer 17 weken. 2 november vinden we ook in de geschiedenisboeken. 2000, het ISS wordt eh, vanaf nu permanent bewoond. Theo hoog in 2004 wordt hij neergestoken in eh, Amsterdam op 2 november. Een jaar later, 2005, in Thailand wordt Amsterdamse topcrimineel John Bieremets vermoord... en in Amsterdam vastgoedhandelaar Kees Houtman. En in 2 november 2008, Lewis Hamilton wordt wereldkampioen in de Formule 1. In eh, Brazilië had hij uiteindelijk één punt meer dan uh, Felipe Massa. Dat is in 2008. Nu vier jaar later, 2012, krijg je van mij de nummer 16 van deze week.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 So tame my flesh and fix my eyes. I tethered my swept away 27. Maar nu de film steeds populairder aan het worden is, gaat ook de plaat langzaam omhoog. Nou ja, langzaam. In één keer 13 plaatsen omhoog naar plek nummer 14 in de vierde week. Adele en Skyfall. Daarvoor nu nog eh, Mumford Sons. I Will Wait blijft deze week staan op plek nummer 16. Ondertussen wel weer 7 eh, weken in de lijst. Een plaat die het wat minder doet, die stond vorige week nog op 5. Oh. Girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me We Are Young. Deze week is nummer 20 voor Sheryl Cole en Fudge 32, Screw You. Sam en de Wamp en Bom Bom in de zesde week weer vier plaatsen omhoog naar 19. Van 13 zakken naar 18 Delta Goodrum, Dancing with a Broken Heart. En Usher en Dive zakt in de tiende week van 10 naar 17. Op 16 blijven zitten Manfred Sons, I Will Wait. Cash Cash met Michael Jackson zakt drie plaatsen naar 15. Adele Skyfall in de vierde week omhoog van 27 naar 14. Asaf Avidan, de One Day Reckoning Song in de tiende week het van 5 naar 13. Van 14 naar 12 Christina Aguilera, Your Body. En net de One Direction, Live While We Are Young in de vijfde week omhoog van 18 naar plek nummer 10. Nee, plek nummer 11. Nummer 10 heb ik namelijk nu voor je klaarstaan. Die stond al vorige week op 7. Dat is de plaats van Gay Sebastian Lupo Fiasco. Battle Scars. love. You at war with love. These yeah. battle scars don't look like they're fading, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Love. Never let a wound ruin me, but I feel like ruins wooing me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home, a lover, not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones that you being alone. I wish I never looked, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget uh -huh. I wish you were the best, best, the best I ever had. Yeah. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah. it'll never be over. It'll never be over. Until you tell me it's over. Until you tell me These it's over. shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post traumatic stresses. Shields, body armors, and vests don't properly work. That's why in a locker full of hurt. The enemy within and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it I win. Wish I couldn't feel, wish I could love. I wish that I could stop, cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had. Hey. I wish that the good outweighed the bad, because uh -huh. it'll never be over. Can never be over. Until at war with love. Hope it heals, but it never does. That's cause you at war. En zo komen we steeds dichter bij de nummer 1 van Europa. Op 10 eh, Sebastian Lupa Fiasco Battlescars. In de negende week zakken van 7 naar 10. In de elfde week blijven zitten op 9 David Guetta, Sia en The She-Wolf. En deze week omhoog van 17 naar 8 toe. 9 plaatsen winst in de vijfde week voor Bruno Mars. Locked it out of heaven. a time I met a girl of a different kind. We rule the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. laatste plaat moest nog even knallen, zeggen ze. Nou, dat is eh, aardig gelukt. De Swedish House Mafia. Beetje hulp natuurlijk van John Martin en Don't You Worry Child. Ondertussen 7 weken in de lijst, omhoog van 11 naar 6 toe. En daarvoor op 8 Bruno Mars, Locked It Out of Heaven, ging in de vijfde week omhoog van 17 naar 8 toe. Coldplay leverde wat in, vorige week nog op 3 gestaan, nu in de negende week zak het naar 7, Hurts Like Heaven. Tijd om top 5 in te gaan van deze week doen dat met de nummer 5. In de zevende week omhoog van 6 naar 5.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 Noord-Koreaans van PGI en zijn Gangnam Style. Ondanks dat toch een grote hit in Europa. In de zesde week omhoog van 8 naar 4 toe. En dat is nummer 3 van deze week. Vorige week nog op 4. In de achtste week Alicia Keys en The Girl on Fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million dollar phone that you just can't ring. I reach now, trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb. But we single van The One Republic. Feel Again. In de achtste blijven zij zitten op plek nummer 2. Heb ik voor jou nog één plaat en één zitten blijven.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 you know? Like, we are never getting back together. Like, ever. No! Ondertussen alweer 11 weken in de lijst. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. En nog steeds dus de beste in Europa. De One Republic Feel Again in de achtste week blijft ook zitten op nummer 2. Alicia Keys komt erbij, hè? van 4 omhoog naar 3, The Girl on Fire. PGI's en Gundam Style ging van 8 naar 4 en van 6 naar 5 Carly Rae Jepsen en This Kiss. Dat was de lijst dan voor deze week. Volgende week om 3 eh, uur heb ik gewoon weer een hele nieuwe lijst. Dan eh, sta ik hier gewoon weer. En dan na mij zijn weer die jongens van het weekend in. Ze komen er zo ook aan tussen 5 en 7.